Levi van Eck met het NOS-journaal. China heeft een ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon... die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon... maar China houdt vol dat het gaat om een uitkoers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond neer... toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. De politie heeft iemand aangehouden voor de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Die ontstond in de ochtend in een woning en sloeg al snel over naar omliggende panden. Pas in de middag had de brandweer het vuur onder controle. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar en twee vrouwen kwamen om het leven. De bewoonster van het huis en nog een andere vrouw uit Arnhem. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. De verdachte die nu is opgepakt wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook is een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Het is boven de 40 graden, het is droog en het waait hard. De natuurbranden woeden al een week in Chili. Er is al evenveel land afgebrand als normaal in een heel jaar. Het importverbod voor Russische diesel is ingegaan. Vanaf vandaag mag er helemaal geen Russische diesel meer in de Europese Unie worden ingevoerd. Met de maatregel wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het importverbod lijkt nog niet voor grote tekorten te zorgen. De maatregel is al een tijd geleden aangekondigd... waardoor landen zich erop konden voorbereiden. Het weer. Vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. En vanmiddag schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 8. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam Hemhavens 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.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 legend. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? I know your love's still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight, lonely is hard to survive, she said. never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now how he can really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over He's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, he said been talking to yourself Well, this is for everyone who's felt invisible uh -huh.